Rock and Roll Cafe. Shut up already, damn! The All American Half with two pure beef patties, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Ah, wel, ik zou zeggen, stay tuned voor nog een uurtje Rock and Roll Café met uh, de Sonic Busters bij mij Het is hier zeer gezellig. Oh, ja, hè? het is ik zeer gezellig, hè? de Ramones met eh, de do, you Remember Rock and Roll Café? Nee, Rock and Roll Radio. <laughs> Oh, dat cafeetje niet. Ja, ja. Hè? Ja, ja. ja. <laughs> Do, you remember Rock and Roll Café? Ja, of course. Misschien is dat wel eens een, eh, een ideetje voor een... Eh, dat was eigenlijk een van de eerste nummers dat wij op onze setlist gezet hebben. Hè? Enfin, niet, niet dit nummer, maar... Ja, de Ramones. De ja, Ramones, eh, dat was... Maar dat is toch een van je favoriete groepen, hè? Absoluut. <laughs> Kijk, me maar, dat een t-shirt. Ja, ja, ja, inderdaad, inderdaad, inderdaad. Maar allee, ik, kan mij dat, ik associeer dat veel met jou, de Ramones. Eerst, eerst was de KKK, dat, was... Eh, ik denk het wel, ja. Was, denk zelf dat jij dan nog zong toen, toen helemaal in het begin... Ja, ja. Eh. ja ik denk het wel, ja. En eh, nog altijd een, een, een, een, klassieker in onze setlist, Blitzkrieg Pop. Ja, dat is een afsluiter. Hè. Dat is, Absoluut. ja. oh, oh, oh, oh sluit je er niet af met Motorhead? Nee. Niet nee. meer dan? Jawel. Maar, maar daarna komt dan nog... Ah ja, ja. Als apotheose komt er nog... een eh, bis. Ja. ja. Oké. Als iedereen al tegen de grond ligt, gaan we er nog even <laughs> over. <laughs> Zo gezeten. Goed gezeten. Ja, ja. Kijk. Ehm, ja, we hebben Rancid klaarstaan. Ik weet dat dat ook eh, een groep is die Johan ook graag hoort, maar jullie ook waarschijnlijk. Oscar wilde zeggen. Ja, <laughs> maar, ik ken de Johan niet als Oscar. Ik ken die als eh, Johan, als Matthijs, als Johnny. Uh, maar, eh, Wat, een Diego heeft ook veel bijnamen natuurlijk. <laughs> ja. we, hebben, Don Diego, we hebben Don Frikandon, we hebben Captain Jack, we hebben, we hebben DK. ik heb dus juist ook Diego gezegd. Ja, ja, ja. <laughs> dank je wel. Jij ziet hier nogal af met onze Diego. Maar, maar dingen, met het volgende nummer, dat is, dit nummer hebben we nooit live gespeeld, maar wel een paar keer op repetitie. Ja klopt. Ja. En, is dat het plan? Eh, nee, want we zitten nog eigenlijk een beetje. Dat is een van de weinige nummers eh, van Rancid die volgens mij van, van vrij vroeg in, in, eh, in het begin in de setlist staat, die er bijna nooit is uitgegaan eigenlijk. Hetgeen wat we nu spelen. Olympia. Olympia, ja. Olympia, klopt. Ja. ja. Dus voilà. Allee, voilà. Ik kan nou opzetten. Goed plan. Go. aching, coming through my bedroom wall. How a party up next door, but I'm sitting here all alone. Two lovers in the bedroom, and the other started to shine. My heart is is blank stare, and can't a candle at all. on the marquee But she will never understand Once again he's leaving And she's there with tear in her eye Embraces with a warm gesture It's time because I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now said, woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said, sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. stairs Cause I'd rather be alone If I can't have you right now I'll wait there Sometimes I get so tense But I can't speed up the time But you know love there's one more thing to consider it, woman, take it slow. Things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said sugar, take the time, cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it we won't fake it. Oh, I'll never break it, cause I can't take it. Een outro was dat je moest hoesten, Chris. Excuseer. Ja, Guns N' Roses met Patience. Eh, ja, als je mij kent, weet je dat dat mijn all-time favorite groep is. En eh, jullie hebben daar iets mee gedaan hè, in 2020 met de lockdown. Ja, we hebben een poging gedaan om dat... Ja. Ieder, ik vond dat wel goed. Ieder zijn eigen stuk thuis op te nemen en dan... De Matthijs zit het dan samengegooid in, uh, in een filmpje. Ik vond dat wel goed vond dat, dat was, wel. Ik heb dat zelfs gedeeld, mannetjes. Ja, ja. eigenlijk was dat ja, eerst een probeersel, denk ik. Want we hebben dat eens een tweede keer gedaan. En dat was ehm, met een nummerje van Fate No More. Ja. Ashes to Ashes. En persoonlijk vond ik dat beter klinken. Maar dat was meer. Ja, ja, tuurlijk, maar ja. Dat is gelijk anders, hè? Ja, voilà. Dat is ook een heel ander nummer, hè? Ja. ja. Misschien ook meer in onze stijl. Ik denk het. Ik, denk het. <laughs> Ja. ik ga dat opzetten. Goed plan. Oh, Nirvana met Aneurysm. Ehm, vorige week is eh, ja, Mark Lennigan overleden. En eh, dat was ook eh, een goede vriend van Kurt Cobain. Die heeft ook samengewerkt met Nirvana, maar die heeft ook Where Did You Sleep Net Last Night gecoverd. Mhm. Heel zwaar, maar heel graaf. Ik heb het gehoord, dat was goed. Ja, hè? Ja, is goed. Dus ja, bij deze wil ik dat nog eens meedelen. Ja. Mark Lennigan ben er al een beetje door. Hè. <laughs> Oké. ik ga niet beginnen huilen, dat ga ik Oké, oké, oké, eh, oké. Megadeth, eh, wie heeft dat gekozen? Jij? Of, nee, eh, dat is, dat is gewoon... wat dat jullie ook spelen? In, we hebben dat ooit gespeeld in de, nog, nog, nog vrij, vrij recent zelfs, hebben we dat nog in, in de, de setlist gehad. Mhm. ja. Maar ja, het is een beetje, een beetje ja, weg, weg, weggestemd. <laughs> Zoals zo vaak. Ja. verdwijnen er nummers in, een frigo of, of, of in een diepvries. <laughs> oh my god, oh my god. Ja. Het is een democratie, ja. Oh my god, oh my god. Zeg, en kunnen jullie even een tipje van de sluier geven wat dat er al in staat? Of wat dat jullie willen spelen? Of, eh, of mag dat nog niet? Is er een, een heel bekend nummer dat je zegt, ah, wel, dat gaan we draaien, eh, spelen? God, dus, dus, dus, dus vrij veel van, van de oude set eigenlijk overgebleven toch de, de, de hele bekende nummers zijn, zijn, zijn, zijn wel gebleven. Zoals bijvoorbeeld Body Count. Ja, ja, de intro is... Ja, dat, dat blijft. Dat is goed, dat is graaf. Ja, daar geraken we niet, niet meer vanaf, denk ik. En, en Motorhead blijft ook, hè. En de Ramones bijvoorbeeld. En de Ramones. Ja, ja, ja, ja, ja. vooruit. En iets nieuws, dat wilde nog niet zeggen? Of? Eh? Eh, ja, ja, alhoewel, ja. Eentje. Zijn er nieuwe dingen dat we, dat we ja, we, we, we, we, we, zo. <laughs> nee, nee, we, we, we, wel zo um, rond, rond bijvoorbeeld uh, de, de Bloodhound Gang en we wel zo, zoiets iets, iets rondgebouwd. Zo. Uh, dingetje. Wat een eerste. Nou, eh, show them them. Ja. ja. <laughs> ja. ja. Even, uh, ja, ja, ja, Chasey. Ja, Chasey Lane, hè. Ja, ja, ja, Dus, dus, dus, er is wel rondgebouwd, zo. Ja. Oké. Okay. Ja. Ik kan er mij niks bij voorstellen, maar... Nee, nee, nee, maar gewoon komen kijken, hè. de, wat wanneer 22 april? In ja. Ja, Maar, maar, ook de, de 6e mei in, eh, in de kwartel, denk ik? In de kwartel. En de 6e mei in de kwartel. Dan is toch iemand zijn verjaardag ook? Ja, onder andere, ja. Oscar zijn vrouw, hè? Oscar zijn vrouw. onzelke. elke. <laughs> Cl Clotilde. <laughs> Claire, dat gaan we dan weer heel hard vieren. Absoluut, absoluut. Dus eh, we gaan nu Megadeth even opzetten, hè? Ja. Ah, ja, met veel plezier. doe dat lachsje e <laughs> het, is, het is te moeilijk, sorry. Sorry. Het was uh, eh, Called by Surprise, denk ik. Uh-huh. Eh, so What van Metallica. Yes. Hebben jullie dat ooit eh, nog eens, die vraag? Setlist? Ja, ja, jawel, jawel, jawel, jawel. Dat er zelfs vrij lang in gezeten. Ik heb zoveel nog naar gaan kijken dat ik dat echt allemaal vergeten ben. Ja, maar ja, maar er wordt, er, er wordt zwaar onder de indruk. De, <laughs> ik was wordt, altijd zwaar onder de indruk. Er wordt zoveel in gevloekt in dat nummer. Ja, dat is ja, Dat konden we Dat is trouwens ook een cover, hè? dat is niet van Metallica zelf trouwens, dat nummer. Dat is ah. van de Anti-Nowhere League. Oké. Okay. bij, deze. Bij deze, nee, nee, maar dat is gewoon, ja, eh, dat zijn zo van die nummers waar ik dat echt, gelijk dat ik er juist zelf van meega dat ik ken er weinig mhm, of niks mhm. van. Maar ja, wat, dat niet, allee, wat dat je niet weet, betekent niet dat je er niks uit kunt leren of kunt leren kennen. Goh, ja, kijk, ja. Voilà, uh, Gorky. Um, ik reis door de nacht. Ja, dat is een nummer dat we destijds hebben uh, gespeeld toen, toen dat, ja... Uh, Luc de Vos Luc is de Vos, ons is ontvallen, ja. ja. die dikwijls live gespeeld, denk ik. Eén of twee keer volgens Eén of twee keer, ja. ja, ja. Daar gaat de geit wel neig moeilijk mee, met het overlijden van Luc de Vos. Ik was een, een Gorky-fan van het eerste uur, dat klopt, ja. ja. velen, hè, maar ik, ik, weet dan nog dat jij er wel... Uh... Ja. Chris zit ook op de, op de ja, gespeeld. Met de Black Lola's, hè. Ja, klopt. Ja, we mochten we wij zijn gaan opnemen met de Black Lola's in, in Tripteerkot van Gorky. Met een bassist. En dan hebben we heeft hij ons achteraf gebeld of dat wij wouden spelen op eh, dat volksfeest. Ja, op Sint na de begrafenis. Ja, dat was wel heel eh, intens. Jij hebt mij toen nog een beeldje gegeven van Luc de Vos. Ja, ja. Ja. Ik, heb er zo een paar meegepakt en ja. uitgedeeld. Ik heb er nog eentje liggen ja, van Van? Ah, ik, heb, ik heb ook nog eentje van. Ja, eh, dat, dat, dat, is bij mij ook. Uh, er zijn een boek. En een trepetisicot, een, een troepje. Ja, tuurlijk. Ik zeg, ik heb ze in Brussel meegepakt en ik heb iedereen die ik eentje gegeven. Geweldig. We gaan het opzetten, mhm. hè. We gaan dat opzetten. Mooi, mooi. nog even. Maar... Ehm, ja, dat is mooi. Dat is een zeer, zeer goed nummer. En ook eh, een hele goede artiest was dat wel. Hè? Herman Brood, een beetje gaga in de heid. maar eh, buiten dat... Hè, ehm, ja, wij naderen het laatste kwartiertje van ons rock'n'roll café. Oh. Dat is wel zeer jammer. Oh. Je bent nog steeds welkom voor een pintje te komen drinken. Dat mag altijd. Het is hier vol een bak, hè, mannen? Ja, precies. Dus, uh, Uh, be there or, or be square. Hallo. Hallo. Dag, ja. Moet ehm, je Mogen eens bestellen, alsjeblieft? Als ah, ja, ja, wacht, hè. onze dingen is weg. Wat Is er weg? Onze garçon. Onze garçon. Oei. Um, ja, de... Wacht, wij hebben nog... Zeg het eens welk nummer. Car full of stash. Een notte vol grieven. Ah, ja, van Gloucester. Oh, maar zeg, wat ik, ik, ja, ik zag die titel niet staan. Dat, dat was dus eigenlijk zo'n nummer <clears throat> dat wij met de Bastards heel graag speelden, maar dat eigenlijk niemand die kende. Dus redelijk ja. rap hebben we dat eh, afgevoerd. afgevoerd. Ja, dat is... Ja. Ik snap dat wel, maar ja, langs de andere kant... Als je geen respons krijgt, is dat heel, heel ambetant. Op het podium staat dat er zo, zo van achter een toesje <laughs> dus, ja, allee, ja. Of wie is dat ten van veel? Ja, dat is, dat is weinig, weinig motiverend. Oh, oh. Maar wel, wel een geweldig, stien goed nummer. Jezus, man, dat is zo'n nummer, come on. I got a car full of stash And I wanna sell yourself. go to a movie, we're gonna have some dinner, take a walk, look at the moonlight. Anything you want, but baby, I got a question. Do you kiss? ja, ja. We zijn, eh, we zijn aan het einde van ons eh, rock and roll cafeetje gekomen. Op de radio natuurlijk. Hè. Pot vol piekjes. Ja, dankjewel bastards om hier langs te komen. En eh, de volgende keer wel voltallig graag. <laughs> ja. En dan zou ik ook wel willen vragen of dat jullie wel eens een akoestisch setje willen spelen. Ja. Eh? <laughs> Misschien ja. <laughs> Ja, ja. ja. Dat hadden jullie wel doen. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Ah, zal wel zijn. ik dank jullie en... Ehm, en iedereen langskomen hè, op, de, op de optredens en zo. Veel succes met jullie optredens. Ik ga sowieso komen en op de eerste rij staan. Ehm, en eh, we gaan eindigen eh, zoals we altijd eindigen met ons Rock Café Yves. Ja, ja. Dus, ja, dat is ondertussen al een beetje een traditie geworden. Ja, en vooral de laatste keer met Marl. <laughs> was geweldig, hè?